Mark Visser met het NOS Journaal. De komende uur of het een zwarte maandag wordt op de effectenbeurzen. De vrees voor nieuwe koersverliezen wordt vooral gevoed door de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid. Kredietbureau Standard Poor's besloot zaterdag voor het eerst in de geschiedenis dat de VS de AAA-status niet langer waard is. Beleidsmakers van de G7, de G20, de Amerikaanse regering en de Europese Centrale Bank hebben het afgelopen weekend koortsachtig geprobeerd de markten gerust te stellen. Volgens de Amerikaanse minister Geithner van Financiën zijn Amerikaanse staatsleden net zo veilig als voorheen. Hij zei dat Standard Poor's een verschrikkelijke fout gemaakt heeft. De Europese Centrale Bank maakte gisteravond later bekend dat ze staatsleningen gaat opkopen als dat nodig is om de markten te stabiliseren. Het gaat vooral om obligaties van Italië en Spanje. De rente daarop is de laatste weken fors opgelopen. Door het opkopen van de leningen moet de rente omlaag worden gebracht en het vertrouwen in de grote Zuid-Europese landen worden hersteld. In de Amerikaanse staat Ohio heeft een man in het stadje Copley zeven mensen doodgeschoten. Twee mensen raakten gewond. Volgens de politie was de man boos op zijn vriendin. Voor een huis schoot hij zijn vriendin en vier anderen dood. Daarna liep hij verder en doodde op straat twee inzittenden van een auto. Toen de politie aankwam opende hij het vuur op de agenten en die schoten de man dood. In Den Haag is een stadsbus die rijdt op aardgas tegen een gevel in de Grote Marktstraat gereden. Op het dak liggen vier gasflessen, waarvan er zeker twee lek zijn. Wordt geprobeerd de flessen gecontroleerd te laten leeglopen. Er is een waterkanon ingezet om het gas neer te slaan. De brandweer heeft het voorzorgde omgeving afgezet. Twaalf mensen hebben hun huis moeten verlaten. Volgens de brandweer moest de buschauffeur uitwijken voor een tegemoetkomende bus. Hij zag daarbij een luifel over het hoofd en reed er tegenaan. Het weer, toenemende bewolking en kans op buien.